Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw zijn er zo'n 150.000 Russen opgeroepen voor de dienstplicht. Het gaat dit keer specifiek om mannen tussen de 27 en de 30 jaar... die naar het front in Oekraïne worden gestuurd. Betekent dat de maximale leeftijd voor de dienstplicht weer is verhoogd. Sinds de oorlog proberen Russen onder die dienstplicht uit te komen. Ze wordt er veel gegoogeld naar hoe breek je een arm. En ook proberen veel jonge mannen Rusland te ontvluchten. Wie niet komt opdagen kan zijn uitkering of salaris verliezen. In de havenstad Guayaquil in Ecuador zijn acht mensen doodgeschoten en zeker tien gewond geraakt. Ze waren op straat aan het volleyballen toen er werd geschoten vanaf een motor en vanuit een auto. De havenstad is het centrum voor drugstransport uit Peru en Colombia naar Europa en de VS. In Ecuador neemt het bendegeweld al maanden toe. Vrijdag werden nog vijf toeristen doodgeschoten die in een hotel aan de kust zaten. Ze zouden uit het hotel zijn ontvoerd door een criminele bende. De paus heeft zijn jaarlijkse Paas-speech weer gehouden. Waarin hij ook zei dat zijn gedachten zijn bij de slachtoffers in Gaza en Oekraïne. Il mio pensiero va soprattutto alle vittime dei tanti conflitti che sono in corso nel mondo. Op het plein in Vaticaanstad waren 60.000 mensen om het Urbi et Orbi, zoals de speech heet, van dichtbij mee te maken. Feyenoord-fans zijn er eindelijk achter wie dit supporterslied heeft gemaakt. 20 jaar lang galmt Super Feyenoord door de Kuip... vlak voordat de wedstrijd begint. Maar wie erachter zit, wist eigenlijk niemand. Nu onthullen de makers bij Rijnmond hun identiteit. Het zijn drie mannen die aan het begin van de Zero's... populair waren in de gabbers-scene. Door een platenlabel werden ze gevraagd om een Feyenoordlied te maken... voor een eventuele Europa Cup winst. Het moest echt een clublied worden, maar vooral niet te hooligan. Dat het 20 jaar later nog steeds zo'n succes is, hadden de makers nooit verwacht. Het weer nog, veel wolken, maar her en der breekt de zon door. Later vandaag heb je wel weer kans op een stevige bui, maar ook onweer of hagel. Morgen begint met regen, later droog en zo'n 12 tot 14 graden.